Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Dezelfde CO2-tax voor de hele economie is de goedkoopste manier om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat is de conclusie van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is relatief duur om vooral de zware industrie te belasten. Maar er zijn ook nadelen aan het plan om iedereen gelijk te belasten... want bedrijven zouden kunnen vertrekken naar het buitenland waar de heffing lager is. Bijvoorbeeld subsidies op schone technologie zou dat kunnen voorkomen. Vanaf volgend jaar mogen de huurverhogingen van sociale huurwoningen... niet groter zijn dan de inflatie. Het idee was eh, vorig jaar al opgenomen in het Sociaal Huurakkoord... maar wordt nu een wetsvoorstel. Woningcorporaties die kunnen lokaal wel afspraken maken... om de gemiddelde stijging met 1% te verhogen. Pinkpop waarschuwt festivalgangers voor het verwachte noodweer van vanmiddag en vanavond. De camping voor festivalbezoekers die gaat vanavond een uur later open... in de hoop dat het ergste noodweer dan voorbij is. Om zeven uur gaan nu de deuren open. En mensen die al in de buurt zijn wordt aangeraden om in hun auto te schuilen... of op de treinstations van Heerlen en Sittard te blijven. En mensen die nu al voor de deur staan, die worden opgevangen. De jubileumversie van Pinkpop begint morgen. Op de 50ste editie treden onder meer Fleetwood Mac, Mumford Sons en Armin van Buren op. En Lingo komt terug op tv. Vanaf het najaar is de show te zien op SBS 6. De zender maakte dat bekend op Instagram. Het programma waarbij kandidaten woorden moeten raden... was van 1989 tot 2014 te zien bij de publieke omroep. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten trekken regen- en onweersbuien over het land. Lokale kans op hagel en forse rukwinden. En daarom geldt voor veel provincies code oranje. In de loop van de avond verlaten de buien het land weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Vinkenveen en Maarsen 20 minuten... Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Knopen de Meer 10 minuten. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere en Lelystad een kwartier. A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Mines 20 minuten vertraging. De N200 Amsterdam richting Halfweg voor Halfweg een kwartier oponthoud.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 Should've looked good in the moonlight. This person looking so bad, my spotlight. Moonlight, get white, drink, get your right. I look good in the moonlight. This person looking so fine, my moonlight, moonlight. Look at why you trying to get your moon right. to look good in the moonlight. This person looking so fine, my moonlight, moonlight. Look at why you trying to get your moon right. to look good in the moonlight. All these pussy niggas so by my Feel like I'm destined I don't need no Smith & Wesson now Girl, who you testing?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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.